Dat houdt in dat Almere 60.000 nieuwe woningen mag bouwen. Er moet wel een rendabele verbinding komen met Amsterdam over het IJmeer. De stad krijgt van het kabinet twee jaar de tijd om met een voorstel te komen. Het Centraal Planbureau zei eerder dat een rendabele verbinding niet mogelijk is. In Moskou zijn twee verdachten opgepakt voor de moord op de prominente mensenrechtenadvocaat Markelov. Hij werd in januari midden op de dag op straat doodgeschoten, vlakbij het Kremlin. Daarbij kwam ook een journaliste om het leven. De aangehouden verdachten zijn een man van 29 die inmiddels heeft bekend en een 25-jarige medeplichtige, een vrouw. De directeur van de Russische Veiligheidsdienst suggereerde dat de verdachten extreem nationalisten zijn. Markelov had als advocaat vijanden gemaakt onder Russische nationalisten, onder meer door zijn strijd tegen het schenden van de mensenrechten tijdens de oorlog in Tsjetsjenië. Prins Willem-Alexander heeft slapeloze nachten gehad van alle commotie rond zijn vakantiehuis in Mozambique. Hij zei dat tegen de pers op de slotdag van het staatsbezoek in Mexico. Hij ging niet inhoudelijk op de zaak in en verwees naar een brief die het kabinet erover aan de Kamer zal sturen. Ook koningin Beatrix is geraakt door de kritiek. Ze zei dat ze niet twijfelt aan de goede intenties van het prinselijk paar. In de Doelen in ant rotterdam zijn de klassieke muziekprijzen uitgereikt. Het Concertgebouw Orkest kreeg de prijs voor Groot Ensemble... omdat het ondanks een verjonging zijn eigen geluid heeft gehouden. Het kamerkoor Capella Amsterdam kreeg de prijs voor Beste Klein Ensemble... en de Griekse violist Leonidas Kavakos won de prijs voor Beste Individuele Prestatie. In de Eredivisie is de afgelopen avond één wedstrijd gespeeld. FC Groningen won thuis met 4-1 van Heracles.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 Still, I know. say Tiffany. She said, I think I remember. to the